een Klomp met het NOS-journaal. 8 miljard euro, dat is ruim een miljard meer dan het eerste bod. De directie van AXO vindt het bod nog steeds te laag... en zegt dat een overname niet in het belang is van de aandeelhouders en het personeel. Een overname zou het ontslag van duizenden werknemers kunnen betekenen, zegt AXO Nobel. PPG deed twee weken geleden een eerste bod op de Nederlandse chemiereus. Ook toen wees AXO het af. AXO Nobel is vooral bekend van verfmerken als Sikkens en Flexa... PPG is de maker van onder meer Histor. In Brussel zijn vanochtend de aanslagen van een jaar geleden herdacht. Om twee voor acht werd er een minuut stilte in acht genomen op de luchthaven Zaventem. Dat is het moment dat daar de eerste bom afging. En om elf over negen werd er ook een minuut stilte gehouden op metrostation Maalbeek. Bij de herdenkingen spraken in aanwezigheid van het Belgische koningspaar... nabestaanden en overlevenden over hun ervaringen. Bij de aanslagen in Brussel bliezen drie terroristen zich op... 32 slachtoffers kwamen daarbij om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. Duitsland gaat twee terrorismeverdachten uitzetten die in Duitsland zijn geboren, maar van wie de ouders niet uit Europa komen. Het zijn een 22-jarige Nigeriaan en een 27-jarige Algerijn zonder Duits paspoort. Het OM zegt dat de twee plannen voor een aanslag hebben besproken, maar niets strafbaars hebben gedaan. Ze hadden wapens, munitie en IS-vlaggen in hun huis. De rechter heeft bepaald dat de uitzetting legaal is. Voetbalclub Go Ahead Eagles heeft trainer Hans de Koning ontslagen. De 56-jarige Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten. De club uit Deventer staat momenteel op de laatste plaats in de eredivisie. Het weer, het is zonnig. In de loop van de middag komt er vanuit het zuiden wat meer bewolking.